Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu en defensieminister Katz hebben het leger opgedragen om in Libanon huizen langs de frontlinie te vernietigen. Israël vecht in het zuiden van Libanon tegen Hezbollah, een bondgenoot van Iran. Als het aan Katz ligt moet de sloop op dezelfde manier gebeuren als in de steden Rafah en Beit Hanoun in Gaza. Kat dreigt ook met bombardementen op bruggen over de Litani, de langste rivier van Libanon. Zo zou moeten worden voorkomen dat Hezbollah wapens naar het zuiden van Libanon verplaatst. Eén brug zou eerder vandaag al zijn vernietigd. Voor de kust van Qatar zijn zeven mensen om het leven gekomen bij een helikoptercrash. Dat hebben Qatar en Turkije bevestigd. De helikopter zou tijdens een trainingsvlucht zijn neergestort door een technisch mankement. Onder de slachtoffers zijn vier militairen van de Qatarese strijdkrachten. De andere drie waren Turken, van wie er één lid was van de Qatarese-Turkse troepenmacht. De A4 bij Leiden is afgesloten na een groot ongeluk. Richting Amsterdam botsten zes auto's op elkaar. Volgens Omroep West zijn er veel hulpdiensten opgeroepen... waaronder vier ambulances en twee brandweerwagens. De ANWB zegt dat de weg nog tot zeker vijf uur vanmiddag dicht blijft. NEC heeft punten laten liggen in de strijd om plek 2 in de eredivisie. In eigen huis kwamen de Nijmegenaren niet verder dan 2-2 tegen Herenveen. NEC staat nu derde. Samen met Feyenoord, Ajax en Twente is NEC verwikkeld in een strijd om de tweede plaats... die recht geeft op deelname aan de Champions League. Feyenoord en Ajax spelen op dit moment tegen elkaar en Twente won gisteren al van Fortuna. Dan het weer, veel zon, weinig wind en rond de 15 graden. Op de Wadden is het een graad of 12. Vanavond en vannacht blijft het droog.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 Oh, when not so clear, cause I wait for my cue and just listen. Play my position like a show star. Pick up everything, mommy, and then in no time, I, I better make this with him mine. and that's for sure, cause I, I never been the type to break up a happy home. But uh, it's something about baby girl, I just can't leave alone. Tell me, mom, what's it gonna be? She said, You don't know what you mean to Come me. On. I do. looking, I never say a word. I know how niggas start acting trippin'.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 East Coast, you still shaking right. Down south, I see you bouncing right. West Coast, I know you want. had to let you go, right? I'm still here. So before you let me go. Spin spinning till your world is going round and round, round and round, round and round.